Dion Sydney. Het komende uur staat hij non-stop voor jou. Beyond the Wheels of Steels. Zak lekker onderuit. Of schuif alle tafels en stoelen opzij. Voor een uur lang DJ Dion Sydney. Hier op jouw ZFM Zandvoort. Some think you best believe in why you gotta drive me crazy. Drive me, drive me, drive me, baby. Drive me, drive me, drive me crazy. I can't control what comes over me. Think it's time. right through my body, right down to my soul. I make my mind. Leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld op jouw CFM Zandvoort. 106.9, 104.5. Daarop zijn we te beluisteren. Maar dat wist je al lang natuurlijk. hey, zometeen na de klok van 11. The one and only DJ JK. Voor nog een uur non-stop in de mix. Zo so stay tuned. Dit is CFM Zandvoort. Met tot aan 12 uur. See it! back once all the love is gone.